Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Hoorn in Noord-Holland zijn meerdere mensen onwel geworden door de hitte bij een triathlon. Het gaat om deelnemers en mensen die langs de kant stonden. Volgens lokale hulpdiensten zijn zeker zeven ambulances ingezet. De organisatie had zich van tevoren al wel voorbereid op de hitte. Sponsors die de atleten krijgen om ze af te koelen. en nou, goed, daarnaast hebben wij eh, een ijsbad hier eh, naast ons staan bij de medische tent... Eh, mocht de atleet eventueel verkoeling nodig hebben. Ook in andere delen van het land leidt het warme weer tot problemen. Zo zijn de parkeerplekken bij verschillende stranden vol. Volgens Omroep West gaat het onder meer om stranden in Monster en Terheide. De Oranje-Leeuwinnen hebben de veelbesproken wedstrijd tegen een jongensteam gewonnen. Het Nederlands elftal maakt zich klaar voor het WK volgende maand... en speelde een oefenwedstrijd tegen de jongens van de Volenwijkers onder 18. Die wedstrijd was achter gesloten deuren. Waarschijnlijk omdat de KNVB bang was voor imagoschade als ze zouden verliezen. Maar dat was nergens voor nodig dus, want het werd 2-1 voor de vrouwen. Op een vliegveld in Texas is een medewerker overleden omdat hij de motor van een vliegtuig werd ingezogen. De man had niet door dat er een vliegtuig aankwam taxiën en verdween in de draaiende motor. Of er veiligheidsregels zijn overtreden weten we nog niet. En dan nog even naar deze jongens. Dit is een noodgeval. Ja, Goldband natuurlijk. En ja, dat ze lekker gaan, dat wisten we al wel. Noem een festival en ze staan er. Mensen denken dan vaak, die gasten lopen helemaal binnen. In een interview in het Linda Meiden Zomerboek ontkent Goldband niet dat dat zo is. Maar zeggen ze dat ze heel bewust omgaan met het geld. Ze zetten het geld op een gezamenlijke rekening en keren zichzelf een normaal salaris uit. Net als toen ze nog stucadoors waren. Heb ik nog wat weer voor je. Volop zomer dus, graadje of 30. Tot vanavond laat blijft het nog boven de 20 graden. En vannacht is er ook kans op een bui met in het noorden ook onweer. Morgen wordt het bijna 8 graden kouder, afkikken dus. En dan afwisselend zonnig en bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat momenteel file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen 20 minuten extra reistijd.